Jan van der Putten met het NOS-journaal. Grootverdieners in Frankrijk kunnen cent tegemoet zien als François Hollande de presidentsverkiezingen wint. Dat zei de sociaal-democratische kandidaat gisteravond op een campagnebijeenkomst. Boven de 1 miljoen zou het belastingtarief 75% moeten zijn, omdat zo'n hoog inkomen ongepast is, zei Hollande. Hij hamerde op een eerlijker economie voor de lage inkomensgroepen en de middenklasse. Hollande heeft in de peilingen een voorsprong op de centrumrechtse president Nicolas Sarkozy. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk is op 22 april. Een Frans vissersschip op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt dat daar sinds gisteren stuurloos ronddobbert. Het cruiseschip ligt op een paar honderd kilometer ten zuidwesten van de Seychelles. Door brand in de machinekamer zijn de verlichting en de airconditioning uitgevallen. De Fransen nemen ook de communicatie met de kustwacht over en ook de coördinatie van de hulpverlening. Het schip heeft 636 passagiers en 413 bemanningleden aan boord. En ze maken het goed, zegt de Italiaanse rederij Costa Crociere. Die rederij is ook eigenaar van de gekapseisde Costa Concordia. De politie in Londen is bezig met het ontruimen van het plein bij St. Paul's Cathedral, waar tenten stonden van de Occupy-beweging. Het kamp was een protest tegen de kwalijke kanten van het kapitalisme. De gemeente had opdracht gegeven voor de ontruiming. De betogers hadden daartegen beroep aangetekend, maar het gerechtshof in Londen oordeelde vorige week dat het verwijderen van het kamp wettelijk gerechtvaardigd is. Toen de ontruiming bij St. Paul's vannacht begon, richtten sommige occupiers met pallets een barricade op, maar die werd door de politie gesloopt. Er zijn geen geen berichten over verzet of arrestaties. Dan het weer nog vannacht bewolkt, af en toe regen of botregen en kans op wat mist. Overdag bewolkt en vooral in de ochtend nog kans op wat regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you when it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he said And in that time I was alone So many years without my home. I made brothers of a different kind instead And at the time I didn't know Just how hard the wind could blow Towards disaster And the things that I would see never found my father. I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. There's a freedom that everyone deserves. I know there's greed and there's corruption. I've seen death and past destruction, but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled.